Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Amsterdam is vanavond een buitenlandse touringcar beschoten. Niemand van de tientallen passagiers raakte gewond. Ook de chauffeur bleef ongedeerd. Wel is er een ruit kapot. De schutter is onbekend. Ook is onduidelijk waarom de bus werd beschoten. Mogelijk had de buschauffeur vlak daarvoor een verkeersruzie met de dader. De Britse privacywaakhond heeft een inval gedaan bij Cambridge Analytica, het databedrijf dat via Facebook de gegevens van 50 miljoen Amerikanen zou hebben misbruikt voor de verkiezingscampagne van president Trump. Er zijn vanavond 20 medewerkers van de privacywaakhond het hoofdkantoor in Londen binnengegaan. Vijf leiders van partijen die streven naar onafhankelijkheid van Catalonië zijn opnieuw opgepakt. Ze werden al vervolgd voor betrokkenheid bij het illegale onafhankelijkheidsreferendum vorig jaar, maar mochten hun zaak tot nu toe buiten de cel afwachten. Het Spaanse Hof in Madrid heeft hen nu laten oppakken omdat de partijleiders anders mogelijk vluchten of doorgaan met de onafhankelijkheidsstrijd. In verschillende Catalaanse steden zijn vanavond opnieuw protesten tegen wat de demonstranten onderdrukking door de staat noemen. Burgemeester Krikke van Den Haag is beroofd in haar eigen stad. Dat gebeurde begin deze maand in de Schilderswijk, waar ze s'avonds op de tram stond te wachten. Een man trok razendsnel haar tas van haar schouder en ging er vandoor. Krikke heeft geen idee wie de dader is en heeft aangifte gedaan bij de politie. Ze wilde de diefstal eerst uit de publiciteit houden, maar heeft na een bericht van RTL Nieuws toch openheid van zaken gegeven. Ronald Koeman is zijn debuut als bondscoach begonnen met een nederlaag. In de oefenwedstrijd tegen Engeland verloor Oranje met 0-1. Het enige doelpunt in de arena werd gemaakt in de 59ste minuut door Jesse Lingard. En het weer, bewolkt, in het noorden af en toe wat lichte regen. De temperatuur daalt vannacht naar 1 tot 4 graden. Morgen bewolkt, middags een kleine kans op zon en op de meeste plaatsen droog.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 Better check your ego at the door. Just let me be the leader. Keep your eyes on checking me. You won't need to take a breather. Sliding into motion as you. You never said grootste kersthits hoor je op ZFM.